Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Russische leger zegt dat ze de controle hebben over de Oekraïnse stad Avdivka. Dat ligt in het oosten van het land. Rusland viel die stad met groot geschut aan, vertelt deze hoogleraar. En dat werd dan gevolgd door een bestorming door soldaten op de grond. En de, de infanteristen die dat dan moesten innemen. Ook weer met heel veel slachtoffers. Eh, maar dat gebeurde in zo'n grote omvang. Eh, daar was eigenlijk nu op dit moment is daar... Of de Oekraïnse strijdkrachten zijn daar niet tegen bestand. De Russische president Poetin heeft de troepen gefeliciteerd met de overwinning. Gisteren zei de leider van het Oekraïense leger al dat zijn militairen daar weg moesten woeste reacties op de rellen in Den Haag van gisteravond. Er braken gevechten uit tussen twee groepen Eritreërs... en er werden onder meer stenen en vuurwerk gegooid richting de politie. Vier agenten raakten gewond. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt het geweld afschuwelijk en onacceptabel. En ook demissionair justitieminister noemt noemde rellen onacceptabel. De meeste mensen van 25 brengen hun zondag over het algemeen brak door in bed. Maar bij Rut is dat wel anders. Zij is een van de jongste dominees van ons land. Ik vind het wel altijd leuk om dan aan het eind eh, van een eh, gesprek in de kroeg te vertellen van ja, en ik ben dominee. Elke zondag werkt zij in de kerk in Nieuwegein. Dus het is inderdaad echt niet zo dat ik alleen op zondag hoef te werken. Ik doe hier ook heel veel mailtjes beantwoorden en bellen met mensen en dingen organiseren. De Bijbel lezen, zelf studeren.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 De laatste tien jaar staat het onder leiding van de trompetist Scotty Barnard... die al drie decennia in, in dat orkest speelt. En voor het nieuwste album de Count Basie Orchestra Swings the Blues. Heeft hij een eh, keur aan blues-artiesten uitgenodigd... zoals eh, Buddy Guy, Robert Cray en Cap Moe. En net hoorde je het welbekende stemgeluid van zangeres Betty eh, Lavette. Ehm, dus ja, zijn fraai album ehm, Count Basie Orchestra. denk je aan Count Basie, dan denk je ook alweer snel aan zijn tijdgenoot Duke Ellington. En die componeerde tegen het einde van zijn eh, eh, loopbaan en leven... nog een fraaie New Orleans suite met het nummertje Portrait of Wellman Brout. Dat was eh, zijn bassist in de jaren 30 met de vermaarde basloopjes. En daar ga je nu naar luisteren. Duke Ellington, Portrait of Wellman Brout. Thank you. dus eerst het orkest van eh, Duke Ellington uit de 1970 met een glansrol voor de bassist eh, Joe Benjamin. Ehm, en dat werd gevolgd door de Nederlandse trots, de Preacher Man Die hebben net een, eh, een nieuw album uit. De, dat heet The Royal Flush, meen ik. moet ik even goed kijken. Ja, dat heette Royal Flush. En daar hoorde je het titelnummer van, The Royal Flush. Dus Ifrem Trujillo op tenorsax, eh, sax, eh, Rob Mostert op orgel en eh, Chris Christrik op drums. sterker nog, die Trujillo liet een speciaal instrument, de blueshoorn, een soort van kruising tussen saxofoon en klarinet voor dit album ontwikkelen. Om wat lekkere ja, bluesy geluiden te krijgen. Uh, trio, geboren trouwens in Californië. Zijn vader is Mexicaans-Amerikaans, zijn moeder Nederlands. Um, ja, geweldige saxofonist is dat. En natuurlijk een geweldige band. Die uh, Preacher Man, die hebben hier ook nog in uh, de krocht eh, ooit opgetreden in Zandvoort. neem we even wat gas terug. I've Seen the Sun van de Canadese singer-songwriter Alex Bird en de pianist Ewan Farncomb. I've Seen the Sun. Nou ja, ik vandaag eh, nog niet. Het ziet er ook niet naar uit dat die nog gaat eh, komen, die zon. Maar wij brengen natuurlijk het licht in de duisternis via ZFM eh, Jazz uit Zandvoort. The stars remind me of a faraway place where a lover's lasting embrace can speed the sun. I am just like a lover led astray, thrown away today, but say I've seen the sun. Life was so grand we lived in a big fairyland, torn apart by the sun today when you left me. So, when evening shadows fall, I will stop, my dear, and Yeah. filmcomponist en pianist Chris Hagen is eh, ook een soort songwriter, singer-songwriter op zijn album My City, My Story. Hij beschrijft de sfeer van de Big Apple via zijn eh, via zijn songs, instrumentale songs op dat eh, album. Hij is een uh, grote jazzfan en eh, hij eh, eh, wist een hele fraaie band samen te stellen voor dat album... met onder meer Chris Potter op sax, John Patitucci op bas... en Ryan Cable op trombone, die hoorde je ook daarnet. Een van de topplaten voor mij persoonlijk uit 2022. Dat was het jaar dat My City, My Story dus uitkwam van die Chris Hajan komen we nu bij een eh, ja, favoriet onderdeel van, eh, van veel mensen. De Top 2024 cover-up. Ehm, waarbij we dus weer een fraaie cover Openbare van een nummer uit de NPO Top 2000 van 2023. Eh, Dit keer is het eh, Suzanne in de uitvoering van Gregory Porter. Suzanne, het welbekende bekende nummer van uh, Leonard Cohen. in de uitvoering van Gregory Porter te vinden op plek 270 in de Top 2024 Cover-Up. 2024 cover-up, An Open Body. Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her.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 Ja, fraai natuurlijk. We zijn aangekomen bij een blokje gitaristen. En je hoorde eerst misschien wel een van de meest onderschatte Amerikaanse bluesgitaristen van de, van de afgelopen 30 jaar, Ronnie Earl. Die maakte faam in eh, Roomful of Blues in de jaren 80 een eh, solo te gaan. Maar helaas een nogal wankele gezondheid staat eh, overzees toeren steeds meer in de weg. Dus moeten we het vooral hebben van zijn albums. En dit kwam van eh, zijn album Spread the Love 2010. Het nummertje Miracle. Ja, we hebben wel wat eh, miracles nodig in binnen- en buitenland eh, dit jaar. Zo lijkt het. Mm, door naar een andere gitarist. Ook zo'n onderschatte gitarist. De Amerikaanse Gaetano Letizia. Hij studeerde gitaar bij eh, Pat Martino, George Benson eh, en Joe Pass. En eh, om de zoveel jaar brengt hij echt leuke humoristische albums af. Zoals dit wat je nu gaat horen. Let Me Hop You Baby. Van het album Froggy and the Toads uit 2015. Met onder meer Mike Clark... Eh, van de Headhunters fame eh, op het drums. Let me help you, baby. Gaetano Letizia. Gaetano Letizia hoor je dus. En om het blokje gitaristen af te sluiten... Ehm, nu, de Britse talentvolle gitarist eh, Rob Luft, 29 jaar oud is die pas. Hij kwam in mijn vorige uitzending al eventjes voorbij. Melodieuze, melodieuze moderne eh, jazz maakt hij met eh, hele fraaie gitaarklanken. Echt iemand om in de gaten te houden. Dit komt van een van zijn eerste albums. Um, Live is the Dancer heet dat met Joe Wright op uh, eh, tenorsax. Joe Webb, ook een geweldige pianist is dat, op ehm, <clears throat> eh, piano dus. En Tom McGrady bas en Cory Dick op drums. Eh, het nummertje Synesthesia, Rob Love. Thank you. anantu anantu yi anantu anantu nyinara nyinara ofin yara igba anantu anantu ee anantu anantu ee nyinara ofin yara ooo anantu anantu ee anantu anantu ee nyinara ofin trompetist Peter Samoa. In Ghana geboren en lange tijd in eh, Rotterdam woonachtig... maakte een stormachtige carrière door. Zijn uh, debuutalbum ontving in 2022 een Edison... waarna hij een eh, contract kreeg aangeboden bij het Duitse ACT-label. Roy Hargrove en Miles Davis zijn zijn trompethelden jazz met Afrikaanse klanken... met de invloeden van de Ghanese highlife, de Ghanese dansmuziek. Ehm, Peter Samora is inmiddels een eh, wereldburger geworden, denk ik. Toert volop in binnen- en buitenland. En op vocalen hoorde je trouwens de James Brown van Ghana... Guido Ble Ambole van het eh, album Letter to the Universe Reincarnation. Ja, we lopen alweer tegen het einde van het programma. Helaas, helaas time flies als je goede muziek draait. De afgelopen weken stond de Bob Marley veel in de belangstelling in de media, <clears throat> op tv, op de radio, eh, in de krant vanwege de film, speelfilm die uitkomt. Dus ik dacht, laat ik er nog een beetje een reggae nummer in gooien. Van de hand van ehm, eh, Tommy, eh, Thomas Streutgers, Tommy Tornado uit Haarlem, de saxofonist, die al vele jaren de reggae en ska met veel verve nieuw elan in inblaast. Met zijn Tommy Tornado en The Clerks. Van het album Back on Track hoor je Dearest... Tornado Dearest van het album Back on Track. Het is eh, voorbij, helaas. Maar volgende week zit hier uh, Alco weer bij ZFM Jazz. Ehm, ik zet de playlist van vandaag op mijn blog mijngroeven.nl. Dus je hoeft eh, eh, niks te missen wat dat betreft. Je kunt het gewoon opzoeken wat ik allemaal gedraaid heb. Ik ga eruit op een funky note met het beste bewaard gebleven geheim uit eh, Duitsland. De zanger Jeff Cascaro met zijn tribute aan Johnny Kita Watson Holler. Keep on jazzing, keep on grooving, keep on moving en tabé. praising the magic of your tone. And it all oh, oh, sounds so amazing. The groove still is on.